Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Veiligheidsraad heeft zijn diepe verontrusting uitgesproken over het opgeleide geweld tussen Soedan en Zuid-Soedan. Begin deze week braken gevechten uit in het olierijke grensgebied. twee Afrikaanse landen zijn het niet eens over het exacte verloop van de grens. Soedanese gevechtsvliegtuigen hebben twee dagen achtereen bombardementen uitgevoerd op Zuid-Soedan. de Veiligheidsraad roept de landen op de strijd te staken omdat die dreigt uit te lopen op een nieuwe oorlog. Zuid-Soedan werd in juli vorig jaar jaar onafhankelijk na een strijd van tientallen jaren waarbij naar schatting 2 miljoen doden vielen. De Tweede Kamer heeft een motie van wantrouwen van de SP tegen minister Schippers verworpen. De motie kreeg de steun van de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. SP-Kamerlid Renske Leijten diende de motie in omdat de minister bewust belangrijke informatie over de organisatie van de Olympische Spelen zou hebben achtergehouden. Europeanen zijn de grootste drinkers ter wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO drinken Europeanen gemiddeld 12,5 liter pure alcohol per jaar. Dat is twee keer zoveel als in de rest van de wereld. De meeste alcohol wordt gedronken in Oost-Europese landen als Polen en Rusland. De Scandinaviërs springen er volgens het WHO-rapport uit als meest gematigde drinkers. De WHO benadrukt nog eens de gevaren van alcoholgebruik. In ongeveer 10% van alle sterfgevallen is sprake van bijvoorbeeld alcoholvergiftiging of een ernstige leveraandoening. In de kwartfinale van de Champions League hebben Real Madrid en Chelsea hun uitduel gewonnen. Real Madrid versloeg Apoel Nicosia op Cyprus met 3-0. De zege kwam in de slotfase tot stand door twee doelpunten van Benzema en een van Kaká. Chelsea won in Lissabon met 1-0 van Benfica en Kalou scoorde een kwartier voor tijd.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 Ah! So. shit. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium hit. So I break them off clicks. Let's play that it's sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl got toy Something evolving Jerusalém. much about the penny any. This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?